met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran een zeer hoge prijs zal betalen... voor de dodelijke aanvallen met raketten. Zeker elf Israëliërs zijn daarbij om het leven gekomen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Netanyahu sprak van moord op burgers. Hij herhaalde dat Iran een dodelijke bedreiging vormt. Iran heeft vanmiddag opnieuw raketten afgevuurd op Israël... maar het waren er veel minder dan bij eerdere aanvallen, zeggen de strijdkrachten. In heel het land klonk het luchtalarm, maar na korte tijd werd het zijn veilig gegeven... en konden mensen weer de schuilkelders verlaten. Israël heeft op zijn beurt ook vandaag weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Rusland heeft opnieuw 1200 gesneuvelde militairen overgedragen aan Oekraïne. Gisteren gebeurde dat ook. Volgens Oekraïne was het de omvangrijkste overdracht sinds de Russische inval drie jaar geleden. In totaal zou Oekraïne afgelopen maand ruim 4800 gesneuvelde militairen hebben teruggekregen. Rusland en Oekraïne spraken tijdens overleg in, Turkije af... dat ze 6000 dode militairen zouden uitwisselen, plus zieken en gewonden. Hoeveel militairen Oekraïne heeft overgedragen is onduidelijk. De missionair premier Schoof heeft gereageerd op de massale rode lijnbetoging in Den Haag... Tienduizenden mensen deden vanmiddag opnieuw een oproep aan het kabinet... om Israël krachtiger te veroordelen voor de oorlog in Gaza. Schoof zegt in een, tweet... We zien jullie en we horen jullie. Ons doel is uiteindelijk hetzelfde. Zo snel mogelijk een einde maken aan het leed in Gaza. De organisatoren hadden Schoof voor de Rode Lijnbetoging uitgenodigd... maar daar kwam geen reactie op. Tadej Pogacar heeft de wielerkoers Criterium de Dauphiné gewonnen. In het eindklassement bleef hij concurrent Jonas Vingegaard bijna een minuut voor... In de slotetappe kwam Pogacars leiderstrui niet meer in gevaar. Mathieu van der Poel reed lange tijd alleen op kop... maar werd 13 kilometer voor de finish ingehaald. De ritzegen ging naar de Fransman Lenny Martinez. Het weer, zon en stapelwolken. Het is zo'n 20 graden. En morgen is het opnieuw zonnig met wat bewolking.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 Go ahead, be gone with it. It's your sexy out. Go ahead, be gone with it. It's your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act.